Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Al werd gebracht en vermoord. De gouverneur van de Amerikaanse staat Minnesota denkt dat de zwarte automobilist die gisteren om het leven kwam door politiegeweld niet was neergeschoten als hij blank was geweest. Gouverneur Dayton zei dat dit soort racisme bestaat. Het is onze plicht om te zorgen dat dit stopt, zei hij. Gisteren werd Valendo Castile aangehouden vanwege een kapot achterlicht. Na een woordenwisseling schoot een agent hem neer in de auto... waar ook zijn vriendin en dochtertje in zaten. Dinsdag werd in de staat Louisiana de 37-jarige Alton Sterling doodgeschoten door agenten. De beelden van beide incidenten leiden tot veel commotie. De rechtbank in Keulen heeft de eerste twee mannen veroordeeld voor seksuele delicten in de nieuwjaarsnacht. Een man van 21 uit Irak en een 26-jarige Algerijn hebben allebei een jaar gevangenisstraf gekregen voor de aanranding van twee vrouwen. Na de nieuwjaarsnacht hebben 1200 mensen in Keulen aangifte gedaan van delicten, waaronder diefstal van geld en telefoons. 500 vrouwen zeggen dat ze op straat seksueel zijn lastiggevallen. Bij Veilinghuis Christie's in Londen is een schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Paul Rubens verkocht voor ruim 52 miljoen euro. Niet eerder leverde een werk van een oude meester zoveel geld op. Volgens het Londense Veilinghuis is dit schilderij een van de belangrijkste werken van Rubens dat nog in particulier bezit was. Het weer bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen.